1 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens minister Wiebes kan kernenergie een serieuze optie zijn om Nederland van energie te voorzien. Uit een onderzoek van een adviesbureau blijkt dat, anders dan werd aangenomen, kernenergie niet duurder is dan energie uit wind en zon. Wiebes had om dat onderzoek gevraagd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van kernenergie in Nederland in 2040. De Wit-Russische president Lukashenko is geïnaugureerd voor een nieuwe termijn, zijn zesde. De ceremonie in de hoofdstad Minsk was niet aangekondigd. Er wordt breed aangenomen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen... die Lukashenko met 80% van de stemmen won. Sindsdien wordt onophoudelijk gedemonstreerd. Kopstukken van de oppositie zijn opgepakt of het land ontvlucht. China wil in 2060 klimaatneutraal zijn. President Xi Jinping heeft dat in een videoboodschap... voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd. Hoe China dat wil bereiken, zei hij er niet bij. Het is wel voor het eerst dat China een jaartal noemt. Het land is verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot van CO2. Het materiaal van mensen die zich bij de GGD laten testen op het coronavirus virus, gaat binnenkort naar Abu Dhabi voor analyse. De overeenkomst tussen het Nederlandse lab Saltro, een zusterlab in Abu Dhabi en het ministerie van Volksgezondheid is bijna rond. Minister De Jonge zei gisteren dat hij het contract met een lab in Abu Dhabi wil sluiten vanwege het tekort aan testcapaciteit in Nederland. Er is al een speciale luchtbrug opgezet om de teststaafjes van Nederlanders in Abu Dhabi te krijgen.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 Yeah, now I know our memories never die. throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you left tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you training with your head Mm-hmm. have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head.